Levi van Eck met het NOS-journaal. In de stad Hengyang in centraal China is een auto ingereden op een menigte mensen. Zeker negen mensen zijn omgekomen, meer dan veertig raakten gewond. Op het plein waar de auto inreed zou een dansevenement bezig zijn geweest. Volgens lokale autoriteiten was er sprake van opzet. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij zat eerder al een straf uit voor brandstichting en geweldpleging, zegt de Chinese politie. Er is een nieuwe CAO voor piloten van de KLM. De pilotenvakbond heeft ingestemd met het principeakkoord dat vorige week werd gesloten. In de nieuwe CAO is een loonsverhoging van 4% opgenomen... en zijn afspraken gemaakt over werkdrukverlichting. KLM zegt blij te zijn met de nieuwe CAO... waar al maanden over wordt onderhandeld. Vorige maand dreigde de pilotenvakbond nog met stakingen... als er niet snel een akkoord zou komen. De leiding van een van de laatste kritische media in Turkije... is in andere handen gekomen... Tegenstanders van president Erdogan zijn bang dat de krant Cumhuriyet nu zijn kritische toon zal verliezen. De nieuwe bestuurders vinden de koers van de krant te liberaal en niet kritisch genoeg over de Koerden die naar autonomie streven. De hoofdredacteur van de krant is ontslagen en ook zouden meer dan twintig medewerkers zijn ontslagen of zelf ontslag hebben genomen. In Kampen in Overijssel is vanochtend een kind van zes zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een grasmaaier. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de grasmaaier is aangehouden. Hij was aan het werk voor de gemeente. Het ongeluk gebeurde op een grasveld vlakbij een basisschool. Voor de kinderen die het zagen gebeuren is slachtofferhulp geregeld. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen in het noorden eerst mist, in het zuiden bewolkt met regen. Later ook in het zuiden droog en overal kan dan wat zon zijn. Maar in de middag valt in het noorden weer een bui. De maxima liggen morgen rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Toen hij toerde all over the world met, met zijn Shadows. En alle grote bekende hits. zoals ook The Next Time voorbij kwamen. Onno. Ja. Wat heb jij voor ons? Ik heb hier wat voorstaan. Ja. En ik heb het nummers voorstaan van de Nederlandse uh, oh, jij, jij, blijft, jij, blijft een maldiet, Ja, time, in de tijd, hè. <laughs> Time Bandits heb ik staan. Ja. En al met het nummer I'm Specialized in You. Ja, maar niet voor jou hoor. <laughs> Niet voor jou. Nee, nee, nee, nee. <laughs> Heel iemand anders. Oké. Okay. Vieze zeker. zijn erin gespecialiseerd, eh, luisteraars. Eh, de Time Bandits. Ja, vroeger had je ook al bandieten. Nou lopen er ook genoeg rond, hoor, helaas. Ja. Bandieten, hè? Ja, ja. loopt op het Centraal Station en je krijgt zo'n mes tussen je ribben. Dus eh, ja, ik weet het allemaal niet door maar die Time Bandits. Toch? Ja, ik sta zo? Nou, heeft, nou, het, heeft, nou, heeft, er, heeft, er ook weinig mee te maken. Ja, het heeft, nou, een beetje met de tijd mee te maken. Luister, luister. Ja? Ken jij uh, Rod Stewart? Ja. Ja, oh, ja nou, Maggie May, hè? Maar je kent Tom Waits ook wel, hè? Ja. Wees met een Weet wat, die man met die hele donkerbruine... Ja, met die stembanden die in elkaar klappen als hij begint te zingen en zo. Maar hij had een heel mooi nummer, dat heette de Tom Travers Blues. Oftewel Waltzing Matilda. Dit is de uitvoering van eh, Rod Stewart. I borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda? You'll go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley. And I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English, and everything's broken. And my strength is soaking away to go wild. but it's live. And the girls down by the strip tease shows go waltzing Matilda, waltzing Matilda. you go waltzing Matilda with me. Now I don't. for dreaming now. and the ghosts that sell memories want a piece of the action. Anyhow, go waltzing. And it's a battered old suitcase in a hotel someplace, and a wound that would never heal. No prima donnas, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey, and it's good sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda, too. Matilda Ja, ook nog een live uitvoering van eh, de Tom Travers Blues... van eh, niemand minder dan onze Rod Stewart. Oh Ja. Wat ga jij ons, eh, waar ga jij ons mee vervennen? Ik heb weer een mooi nummer voor staan. Ja. En dat is van Art Company. En het is Susanna.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 Maar dan eh, in de Engelstalige versie. prachtige zongen, If You Go Away. Oh nou, jij, jij, laat, jij laat ons nog niet in de steek toch, hè? Nu, nee, nee, nee, nee, nee. En eh, het volgende is, is ook niet weer niet voor jou bedoeld. Oh. op jou ge... Geënt. Om mij geënt. <laughs> ik heb Terwijl iedereen zich moet toch laten inenten. Ja, <laughs> maar het is Owen Paul. My favorite waste of time. Oh, ja. You're mine. waste of time, oftewel eh, ja, eh, vers, verspilde tijd. Je bent mijn favoriete verspilde tijd. Ja. Nou, wat een tekst, hè? ja, dat is heel eh, letterlijk vertaald, hè? Mhm. Je moet het eigenlijk... je, je, bent mijn... Ja, je... Nou ja, nou. ja. Nou, nou met, jou wil ik met thuis wel verprutsen. Ja, ja, ja, sowieso zou je het kunnen maken, ja. <laughs> hey, ik ga je iets vertellen van The Reflections of My Life. Met een potje jam doe ik dat. Oh ja. De marmalade. Reflections of my life. changing of sunlight to moon. they fill the Marmalade. Ze had ook een grote hit met Obla, die, Obla Da van, de, van de Beatles natuurlijk. Hè? Maar dit was ook een grote Reflections of My Life. Oh no, wat oh zijn de reflections of jouw... Eh, niet leeg. De, reflections of your laptop. <laughs> Hmm. wat, wat zijn die? Eh, die, heeft een medley voor staan. Een medley? Van? From Will to Power. Oké. Nou, ik ben benieuwd. I Love Your Way en Freebird. Oh ja. Oh no, zegt het nummer Mutelijn jou iets? Mutelijn? Mutelijn. Ja, het is Duits natuurlijk, hè? Ja, ja, ja dat begrijp ik. Ja, dat, dat Duits is dat... Hm, eh, met, met melodietje. Ja. Mutelijn. Is toch niet eh, van uh, eh, The Sound of Music? Kunt dus nog maar zo wie vroeger zijn. Nee, nee, nee. Oh, ja, um, ja. ja. Goh. Stel ik jou voor raadselen, hè? Ja, nee, ik weet al eh, wat het, uh, wat het precies ik, weet niet of, dat Connie Freubus is geweest, ik weet niet. Nou, een beetje... zou toch ook Nederlands? Ja, dat zou ik nog kunnen. Maar in ieder geval, dat Duitse liedje is door Joni Mitchell ook gezongen. Maar dan in het Engels. Ja. En dan heet het Answer Me, My Love. please answer me, sweetheart? You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me how I've gone astray? Please answer me, my love. If you're happier without me. I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know that I've been true. Won't you say that we can start anew? In my sorrow turn to you, please answer me, my love. I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. Answer Me My Love. Joni Mitchell. Nou, dan ben ik wel erg nieuwsgierig. Dat jij dat zoiets begon met Mutaline. Toen dacht ik echt dat het bedoelde dat jij de nummer van uh, Closer Jack... Eh, de eerste akkoorden. De eerste, Jack. Ja, die eerste, die eerste akkoorden. Dat, dat, zoals jij dat... Uh, Is it a mommy ja, said you won't come back? Oh no, no. Je moet de luisteraars niet zo laten schrikken. dat is Teenage Opera, hè? Die, wat jij nou doet. Ja? Okay, ja. Mhm, voor mijn from hm. a Teenage Opera. Oh, ja. ja, ja. Nou, nou, goed. Ja. zo. Ja. Nee, nee, dat zeg ik niet, want je kent er. Eh, ken ik er? Ja, je kent er. Ben ik ermee op school geweest ook? <laughs> Zou je willen? Oh, gaan we op die tour? nee, nee, nee, ik ga op die tour. Ja, ja, ja, dat dacht ik al. Aankomende weekend ga ik ah. op die tour. Oh, is dat er? Naar het Gelderland. Ja. Maar dat weet je wel. Ja. Ja. Ik heb een nummer van, uh, nu een Duits nummer meegenomen. Ja. Van Helene Fischer. Oh jee. Die Schönste Reise. Kan ze een beetje Duits dan? Ja. Ah zo? Ja, ik ga die Schönste Reise Ja, ja. Nachts, middernachts. Ja. Wenn ich groß bin, werde ich Astronaut. Vom Mond werde ich dich sehen. Na, wenn du das sagst. dann glaub ich dir. Schaust mich mit deinem Lächeln an, weiß genau, dass mein Herz schmilzt. Wieder leicht zu sein, lernte ich mit dir. Ich sag, ich bin should vertraust und mit mir sprichst. Glaub an dich, mein kleiner Astronaut, flieg hoch und gib nie auf. Man will erwachsen sein, ich glaub wir beide nicht. Du weißt, ich bin immer da für dich, denn die Ah. Wat is nou de mooiste reis die jij ooit in je leven gemaakt hebt, Orno? De mooiste reis? Ja, de mooiste reis. Dat je zegt van nou, daar zou ik nog wel een keer naartoe willen. Of dat zou ik oh, nog wel een keer willen eh, herbeleven. ik vind eh, in blijf eh, Griekenland natuurlijk als het ver weg neemt. Ja. Vind ik wel het mooiste reis die ik ooit heb gemaakt. Ja. En, welke Griekse Grieks, of eiland? dat eerste, ik heb, ben twee keer daar geweest. De eerste keer ben ik eerst naar Rodos gegaan. Ja voor een week. En daarna ben ik teruggegaan naar het vasteland, naar Athene. En daar ben ik bij een, een, Griekse vriendin, zeg maar, die ik had leren kennen op de Schelling ben ik ook nog een eh, week eh, geweest. Een Griekse vriendin op de Ja, een Griekse. Ja, ja, ja, hoe is het mogelijk? <laughs> Houdt dat niet? <laughs> ik weet niet of ja, ze... ik heb ook ze was ik een Italiaanse vriendin gehad op de Van <laughs> Het was natuurlijk mooi geweest dat, eh, als de Griekse vriendin... die ik op de Schelling had leren kennen... en dat ze van, van Aziatische afkomst... of, of van... nou ja. Ja, eh, eh, je hebt... Eh, vanuit... uit, ehm, ergens, de, weet ik wel. maar goed, dat, jouw, dat was jouw schönste reizen. Nou ja, en de tweede keer ben ik daar geweest... en heb ik dus allemaal eilandjes afgehopt met, een, met zo'n vissersbootje. met een hele groep mensen. En dat was ook mooi. Ja. En wat ik eigenlijk al eens een keer had willen doen... dat was naar Sri Lanka, maar dat is er nooit van gekomen. Sri Lanka? Dat, ja, dat is ook heel mooi fotograferen. Ah. Daar, daar ging het mij eigenlijk om. snap ik. Dus ja, nou, eh, we hebben een verzoekje, Onno. Hey, kijk eens. Gerry Rutte die vraagt eh, eh, de herfstblaadjes vraagt ze aan van, van Eva Kessel, die All liefs. Nou ja, als je dus over de Zandvoortselaan rijdt... en je kijkt links en rechts, dan zie je die nou, bomen. Die, ja, ja hoor, de bomen die gaan al aardig De bomen beginnen al aardig af te taken. hoor. Ja, ja, ja. Maar, maar een prachtig... De storm van, de komen van die hele mooie, prachtige kleuren komen eraan. Hè? Van, die, van, die, van die bruine bladeren, die gele bladeren. Nou, gooi hem er maar in. ja. Gooi maar in, Gerry, speciaal voor jou. Die Autumn Leaves, Eva Cassidy. but I miss you. but I miss you most of all, my darling. When not Linda Cassidy met het prachtige nummer The Autumn Leaves. Eh. we gaan eh, nog een verzoekje doen. En dat doe ik voor niemand minder dan Annemieke Vos. En, ja, even een roffeltje. Anne Annemieke die wil graag de Sound of Silence horen van...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 oh no. Ja, ja jij, mag de laatste erin slingeren. Ja, nou ik heb een nummer nog voorstaan van Treintje Oosterhuis. Oh, nee. Vlieg met me mee, dus daar vliegen we dan maar het programma mee uit. Ja, we vliegen het programma uit, luisteraars. En ja, volgende week ben ik er niet. Er is Willem Bruis hier weer. Die komt u weer heerlijke muziek bezorgen. En wij waarschijnlijk over een dag of veertien dan weer. Ja, ja. Dank, voor je, dank voor je komst.